Er zijn ook bestuurders die een bril hebben, maar hem niet opzetten in de auto. Dat geldt voor zo'n 40% van de brildragers. Veilig Verkeer Nederland raadt aan om af en toe de ogen te laten opmeten. Het UMC Utrecht heeft twee operatiekamers gesloten. Bij oogoperaties in het ziekenhuis is een verhoogd aantal infecties vastgesteld. En er wordt onderzocht hoe dat komt. Het ziekenhuis sluit niet uit dat het hoge aantal infecties toeval is, maar neemt het zekere voor het onzekere. De infectie kan ernstige gevolgen hebben voor patiënten. Op zijn vroegst woensdag gaan de twee operatiekamers van het UMC Utrecht weer open. De Belgische actrice Dora van der Groen is overleden. Van der Groen speelde behalve in het theater ook in vele films en tv-series. Zo was ze te zien in Dr. Pulderside, Papavers en Antonia. Ook was ze actief als toneelregisseur. Dora van der Groen was 88 jaar. De afgelopen tijd is een run ontstaan op leaseauto's, omdat de regels voor de fiscale bijtelling vanaf januari minder gunstig zijn. In oktober werden 17.000 nieuwe leasecontracten afgesloten, het hoogste aantal in 10 jaar tijd. Verwacht wordt dat er deze en volgende maand nog hogere aantallen worden gehaald. Als leaserijders nu nog een nieuw contract afsluiten, kan dat duizenden euro's schelen. En rijden in Nederland ruim 400.000 leaseauto's rond. Het weer, veel bewolking, in de ochtend ook af en toe zon. Vanmiddag neemt de zuidwestenwind toe, in het Waddengebied mogelijk tot stormachtig. Het wordt ongeveer 14 graden. Vanavond kan er vooral in het midden en noorden van het land wat regen vallen. Dit was het NOS... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB.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 But that's really too late now, I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware. Cause I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday.